van met het NOS-journaal. Nederland wist dat de aanval op Hawija in Irak riskanter was dan berekend... blijkt uit documenten in handen van de NOS en NRC. De software die moest berekenen hoeveel burgerdoden er te verwachten waren... hield geen rekening met de impact van een tweede ontploffing... die van een bommenfabriek aan de grond. De aanval werd toch doorgezet. Daarbij vielen 70 burgerdoden. Volgens Defensie lag er meer munitie in de fabriek dan men van tevoren wist. De privacy van slachtoffers van misdrijven moet beter worden beschermd, zegt Slachtofferhulp Nederland. Volgens de organisatie komen gegevens van slachtoffers via politiedossiers nog te vaak in handen van verdachten. Vandaag start een campagne om slachtoffers te wijzen op de mogelijkheden die ze hebben. Zo kan er bij een aangifte ook een postadres worden opgegeven in plaats van een woonadres. Op het spoor bij Schiedam is gisteravond een trein tegen een auto gebotst. Eén persoon kwam om het leven. Mogelijk is dat degene die de auto bestuurde. Na de botsing vloog de auto in brand. De 200 mensen die in de trein zaten zijn opgevangen. De schade aan het spoor is zodanig dat het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam er tot vanochtend last van heeft. De Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip de Westerdam... moeten daar nog een aantal dagen blijven, zegt de Holland-Amerika-lijn. Alle passagiers zijn inmiddels getest op het coronavirus. Als blijkt dat zij het virus niet hebben, mogen ze vertrekken. Op de Westerdam zaten in totaal 91 Nederlanders. 29 van hen zitten nu nog op het schip, dat voor de Cambodjaanse kust ligt. Ze mogen niet weg omdat een Amerikaanse ex passagier het coronavirus heeft. Dat werd bij haar opgemerkt in Maleisië. Een deel van de passagiers was toen al vertrokken. En het weer. De komende dag is het eerst vrij zonnig en droog.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 Zit van